als de dag je weer regen bracht. Daan, daan, dam dam, Is er een die jou tegenlacht? dam daan, dam dam. ik soms eens bij jou vandaan. dam dam, dam dam. Weet dan toch blijft mijn trouw bestaan. dam dam, dam dam. als ik s'avonds voor jou weer zing. Daan, daan, Zie ik de glans van jouw gouden ring. Daan, daam.